Dijkers met het NOS Journaal. Bij de verkiezingen vorige week is 43% van de nieuw gekozen Kamerleden een vrouw, zegt Stichting Stem op een Vrouw. Dat is het hoogste percentage sinds 1918. Volgens de stichting zijn met voorkeurstemmen vijf extra vrouwen in de nieuwe Tweede Kamer gestemd. Het vaakst gebeurde dat bij GroenLinks PvdA. Daar zijn vier vrouwen met voorkeurstemmen verkozen tot Kamerlid. In totaal zullen er waarschijnlijk 65 vrouwen de Kamer in komen... Dat is nog altijd wel minder dan de helft van de totale 150 zetels. Vrijdag wordt de officiële uitslag bekend. In een aantal gemeenten worden tot die tijd ook de komende dagen opnieuw stemmen geteld om vergissingen uit te sluiten. Het gebeurt wel vaker, het is een standaardprocedure na de verkiezingen. Onder meer in de gemeenten Meersen in Limburg en Rijswijk in Zuid-Holland wordt opnieuw geteld. In Rijswijk gaat het om de stemmen die bij twee stembureaus zijn uitgebracht. Zulke hertellingen leiden vaak niet tot grote veranderingen in de uitslag. In Rome is ook de laatste bouwvakker gered onder het puin van een ingestorte middeleeuwse toren. De reddingsoperatie nam veel tijd in beslag omdat de toren verder dreigde in te storten. Het middeleeuwse bouwwerk in Rome stortte gisterochtend in tijdens renovatiewerkzaamheden. Het werd verbouwd tot museumruimte. Vier mensen waren op dat moment in de toren aan het werk. De onderhandelingen tussen China en Nederland over chipfabrikant Nexperia gaan de goede kant op, zegt de Europese commissaris voor Handel. Volgens hem wordt er vooruitgang geboekt. Vorige maand stopte China met het exporteren van chips van chipmaker Nexperia. Nederland had eerder de Chinese directeur van dat bedrijf uit Nijmegen weggestuurd. En daar is China boos over. Het weer op een aantal plekken nog wat motregen. Op de meeste plaatsen is het wel droog bij een graad of 11. Ook overdag is het op de meeste plaatsen droog. Er is wel veel bewolking, maar in de middag komt steeds vaker de zon erbij.